5 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In New York is een politieagent opgepakt die verdacht wordt van spionage voor de Chinese regering. De 33-jarige agent zou Amerikanen en Tibetanen die zich inzetten voor een onafhankelijk Tibet hebben bespioneerd. De politieman werd geboren in Tibet en vroeg in de VS asiel aan omdat hij naar eigen zeggen in China werd gemarteld vanwege zijn Tibetaanse achtergrond. Als hij wordt veroordeeld voor spionage kan hij een celstraf van maximaal 55 jaar krijgen. In het Groene Hartziekenhuis in Gouda geldt op een van de verpleegafdelingen per direct een tijdelijke opnamestop in verband met een aantal coronabesmettingen onder medewerkers en patiënten. Op de afdeling van interne geneeskunde is het dragen van een mondkapje vanaf nu verplicht. Personeel met klachten blijft thuis en laat zich testen op het virus, schrijft het ziekenhuis op een website. Om hoeveel besmettingen het precies gaat is niet bekendgemaakt. gemaakt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij een bijeenkomst die eerder deze maand is gehouden op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Bij die bijeenkomst waren leden van Forum voor Democratie en ondernemers uitgenodigd. Aanwezigen spreken tegenover de Groene Amsterdammer van een avond voor fondsenwerving voor de partij van Thierry Baudet. De ambassadeur van de Verenigde Staten, Piet Hoekstra, voerde ook het woord. VVD, GroenLinks, D66 en SP willen opheldering over de bijeenkomst. De man die als eerste bergbeklimmer tien keer de Mount Everest opging is overleden. De Nepalees Ang Rita Sherpa was een van de eerste Sherpa's die internationaal bekend werd om zijn buitengewone klimprestaties. Zo ging hij altijd zonder zuurstofflessen de bijna 9000 meter hoge Mount Everest op. In Nepal werd hij gezien als nationale trots en noemden ze hem het sneeuwluipaard. Ang Rita Sherpa werd 72 jaar. Het weer. Vannacht is het helder.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 het ritme van Zandvoort. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela. Eh, me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate. Oh. porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy, been like I need ocean water.